I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take a bow? Mulek. I'd surely buy you a Cadillac. Whatever you need, any time of the day or night. I'm not ashamed to say, I hope it always will stay this way.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 In verband met een brand zijn vannacht in Renesse uit voorzorg de gasten van een hotel ondergebracht in andere hotels. Pal naast het badhotel Renesse stond een schuurtje in brand. Omdat het vuur oversloeg naar het dak van het hotel werden de 15 gasten geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De brandweer had het vuur snel onder controle, waardoor de schade aan het hotel beperkt bleef. De oorzaak van de brand in Renesse is niet bekend. De Amerikaanse regering heeft vanwege de olieramp in de Golf van Mexico de staten Louisiana, Alabama en Mississippi voor de visserij tot rampgebied verklaard. De staten komen daarmee in aanmerking voor financiële hulp vanuit Washington. Door de olieramp is het inkomen van duizenden vissers in gevaar. Alleen al in Louisiana werken 27.000 mensen in de sector. De staat is goed voor 40% van de Amerikaanse vishandel. Ondertussen krijgt olieconcern BP steeds meer kritiek vanwege het gebruik van chemicaliën om de vervuiling tegen te gaan. Een Amerikaans milieuagentschap had BP tot zondag gegeven om met een alternatief te komen. BP heeft zich niet aan die deadline gehouden. Volgens het concern zijn momenteel geen andere, minder schadelijke opties voorhanden. In een hotel in Amerika is de bassist van metalband Slipknot overleden. Paul Gray werd gevonden op zijn hotelkamer in Urbandale in de staat Iowa. Over de doodsoorzaak is niets bekend, maar de politie sluit een misdrijf uit. Slipknot bestaat sinds 1995. Paul Gray was een van de oprichters van de groep. Hij was 38 jaar organisatiecomité van de Olympische Spelen in Londen moet ruim 30 miljoen euro bezuinigen. Dat heeft de Britse minister van Sport Robertson gezegd. De nieuwe Britse regering maakte gisteren een aantal bezuinigingsmaatregelen bekend om de